12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS De Amerikaanse vicepresident Pence reist morgen met een zware delegatie naar Turkije. Ook minister Pompeo van Buitenlandse Zaken en veiligheidsadviseur O'Brien gaan mee. De delegatie zal bij president Erdogan aandringen op een bestand in Syrië. Pence heeft Turkije al gewaarschuwd dat de VS niet zal aarzelen om de sancties tegen Turkije op te schroeven als zijn missie op niets uitdraait. President Erdogan liet vanavond weten niet onder de indruk te zijn van sancties. Hij verklaarde dat hij een duidelijk doel heeft met zijn inval in het noordoosten van Syrië en dat strafmaatregelen hem niet van gedachten zullen doen veranderen. De twee grootste pensioenfondsen hoeven mogelijk de pensioenen niet te korten. President Knot van de Nederlandse Bank zegt tegen de NOS... dat kortingen dit jaar achterwege zouden kunnen blijven... bij ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voorwaarde is wel dat in de toekomst minder hoge buffers vereist zijn. Knot doelt op de uitwerking van het pensioenakkoord. Minister Koolmees onderhandelt nu met de pensioenfondsen over manieren om pensioenkortingen te vermijden. Voor enkele fondsen die al jaren te weinig dekking hebben, zoals PME en PMT, staat wel vast dat ze de pensioenen moeten korten. Albanië en Noord-Macedonië krijgen nog geen toestemming om met de EU te onderhandelen over een toekomstig lidmaatschap. Met name Nederland en Frankrijk blijven dwars liggen. Andere Europese lidstaten, waaronder Duitsland, zijn juist bang dat de landen door het lange proces in handen worden gedreven van Rusland, China of Turkije. In Barcelona zijn net als gisteren tienduizenden demonstranten op de been. Volgens de Guardia Civil zijn er 40.000 betogers. Bij botsingen tussen betogers en de ordendiensten raakten zeven mensen gewond. Drie betogers zijn opgepakt. De demonstranten zijn woedend over de celstraffen... die separatistische leiders gisteren kregen voor opruiing... rond het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Het weer in de loop van de nacht trekt de regen weg. Temperatuur vannacht ongeveer 10 graden. Overdag eerst in het noordoosten wat zon, verder bewolkt... en in de loop van de dag steeds meer regen.